Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Meer en zwaardere stroomkabels en tienduizenden extra transformatorhuisjes. Er is een hoop nodig om te zorgen dat alle huizen en bedrijven in Nederland ook in de toekomst stroom krijgen. Ambtenaren hebben berekend dat er bijna 200 miljard euro voor nodig is, vertelt verslaggever Ewout Kiviet in Den Haag. Het gaat dus om duizelingwekkende bedragen die gemoeid zijn eh, met deze grote verbouwing van Nederland, zoals het wel genoemd wordt. en voor te zorgen dat er genoeg stroom is in de toekomst voor alle groene ambities die er zijn. En de discussie in Den Haag zal ook meteen gaan over hebben we dit ervoor over? Eh, partijen als PVV en BBB zijn er toch wel wat huiverig voor. Zeker als het om zulke grote bedragen gaat. De discussie wordt dan ook, ja, moeten we niet de ambities wat gaan bijstellen? Dat gaan we de komende week in Den Haag ook zien. Mexico levert 29 drugscriminelen uit aan de Verenigde Staten. Onder hen zijn ook leden van het beruchte Sinaloa-kartel. Correspondent Boris van de Spek heeft de lijst doorgenomen. Twee broers die de leiding hadden over de beruchte Zeta zitten erbij. Een voormalig leider van het Juarez-kartel. Nou, zoals je dus zei, leden van het Sinaloa-kartel. Dus echt namen waar justitie in de VS iets mee kan planetenfreaks opgelet. Vanoch, eh, vanavond kan zomaar een bijzondere avond worden. Zeven planeten vormen namelijk in de lucht een rij. En dat komt niet vaak voor. De volgende keer is in 2040. Je kunt het beste direct na zonsondergang naar boven kijken. En er is ook een sterren-app die je kan helpen de planeten te vinden. Kans is wel klein dat je Neptunus echt kunt zien, want die staat maar net boven de horizon. En vandaag is de allerlaatste testdag voor het nieuwe seizoen van de Formule 1. In Bahrein zien we ook Max Verstappen weer op de baan. Hij test de hele dag zijn Red Bull. Maar of de Nederlander opnieuw wereldkampioen wordt in die auto... kan commentator Albert Kalf nog niet zeggen. Wat je heel simpel ziet is dat het heel dicht bij elkaar zit. Want het, het, het verschil tussen de eerste en de tiende is kleiner dan dat het ooit geweest is in de mhm. Formule 1. Dus het wordt super spannend. Het gaat echt om de details. En dan moet, moet je gewoon zeggen, Max Verstappen is één van de favorieten voor de wereldtitel. Over twee weken is de eerste race van het nieuwe seizoen. En dat is in Australië. Het weer, dat is grijs met af en toe wat regen, soms ook wel wat zon en een graadje of 7. Vanavond wordt het dan droog en dit weekend verloopt ook droog met weinig wind en opnieuw rond de 7 graden dan.